Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het kabinet wil in het najaar een besluit nemen over of mensen die volledig gevaccineerd zijn... een extra inenting kunnen krijgen. Zo'n derde prik zou voor extra bescherming kunnen zorgen. Maar deskundigen zijn het er niet over eens of het echt nodig is. Het kabinet wacht nog op adviezen van het OMT en de Gezondheidsraad. In Israël en Groot-Brittannië is wel al besloten om ouderen en kwetsbaren de mogelijkheid te geven een derde prik te halen. En ook Duitsland heeft vandaag aangekondigd vanaf september een zogeheten boosterprik aan te bieden aan bepaalde groepen. In het tweede kwartaal van dit jaar vlogen bijna 4 miljoen mensen van en naar Nederlandse luchthavens. Ruim vier keer zoveel als vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De luchtvaartsector viel vorig jaar bijna volledig stil door de coronacrisis en de ingestelde reisbeperkingen. Het vervoer van goederen per vliegtuig ligt hoger dan voor de coronacrisis. In het tweede kwartaal van dit jaar werd ruim 450.000 ton aan goederen door de lucht vervoerd. Een derde meer dan een jaar eerder. In Marokko geldt vanaf morgen weer een langere avondklok in de strijd tegen nieuwe besmettingen. De maatregel wordt twee uur vervroegd en geldt van 9 uur s avonds tot 5 uur s ochtends. Per dag raken ongeveer 7000 mensen besmet en dat is veel meer dan tijdens de vorige piek in oktober. Naast de avondklok mogen er minder mensen in het openbaar vervoer en restaurants en ook het reizen tussen verschillende steden in Marokko wordt beperkt. Het loket voor dupeerden met schade door de aardbeving in Groningen... heeft 368.000 euro overgemaakt naar mensen die daar geen recht op hebben. Het geld was voor mensen die een schademelding deden... maar zij hebben nog niks gekregen. Het instituut Mijnbouwschade Groningen zegt dat de fout tot nu toe is ontdekt... bij 28 betalingen in juni en in juli. Het gaat per vergoeding gemiddeld om zo'n 13.000 euro... die naar verkeerde rekeningnummers is geboekt. Hoe dat kan gebeuren wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht kan er in het midden en noorden van het land wat mist ontstaan.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 Easy now, no need to go down. Easy now, no need to go down. Rock that, from that, is where we're from. Whoop, whoop, when you run, come around. Can I you're the talk of the town, you ready for the bubbling?